uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Nu de coronamaatregelen waarschijnlijk langer duren... ziet D66-fractievoorzitter Rob Jette kans om meer dwingende afspraken te maken... met bedrijven die overheidssteun ontvangen. In Met het oog op morgen zegt Jette dat we nu in een nieuwe fase zijn... en dat kabinet en Tweede Kamer na moeten denken over het bedrijfsleven over de steunpakketten. Want volgens Jette is het een kans om dwingende afspraken te maken over verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er ligt nog wel wat huiswerk voor makers van corona-apps die het kabinet mogelijk wil gebruiken. Dat zegt minister De Jonge van Volksgezondheid. Belangstellenden konden vandaag via een online uitzending de plannen van zeven appbouwers bestuderen. Volgens deskundigen is bij sommige apps de privacy van de gebruikers niet op orde en andere apps waren slecht toegankelijk voor mensen die moeite hebben met lezen. De appbouwers krijgen tot en met morgen de tijd om hun plan te verbeteren. Spanje heeft de quarantaine en de noodtoestand vanwege het coronavirus verlengd tot 9 mei. Wel mogen kinderen vanaf volgende week iedere dag even naar buiten om te spelen, maar wel onder strenge voorwaarden. Spanje is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Mensen mogen alleen de straat op voor boodschappen, medische behandelingen of als ze een essentieel beroep uitoefenen. New York is wellicht over de piek van het coronavirus heen, zegt gouverneur Cuomo. De afgelopen 24 uur zijn 540 nieuwe coronadoden geregistreerd. De laagste toename sinds 1 april. Ook het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen wordt opgenomen daalt al dagen volgens de gouverneur. Sinds maart zijn zeker 13.000 inwoners van de staat New York aan de gevolgen van corona overleden.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 I heard these tweeters playing a song that sounded familiar to me. And suddenly the bass popped in, and my heart almost exploded through my mouth. And I felt like I saw God. I said, I belong here. I wasn't for you? Would you like that one? Cause I could do it again. And again, and again, and again. Summertime. Ah. you come running, your eyes will be open. Say it back to me, back, back to me, back, back to me.